Veel universiteiten zeggen nu dat ze onderwijs op anderhalve meter echt geen optie vinden. Ze willen het liefst weer volledig open, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur... ondanks de besmettelijkere Delta-variant. Altijd kun je een crisis hebben, als het echt een crisis is. Maar ik vind dat je de gedachte moet omdraaien dat je moet zeggen, dit is de hoogste prioriteit. En wat is daarvoor nodig? En met de huidige vaccinatiegraad is het haalbaar om te zorgen... dat je per begin september dat collegejaar gewoon van start kan. Testen voor toegang, als dat toch moet vanwege hoge besmettingscijfers... zien unies ook niet zo zitten. Dat wordt in veel gevallen erg lastig, zeggen ze. Bij een bootongeluk voor de kust van Libië zijn minstens 57 migranten om het leven gekomen. Het schip vertrok gisteren uit de haven. Aan boord zaten zeker 75 mensen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het KLM-personeel aan boord van de Olympische vlucht naar Tokio was van tevoren niet getest op corona. Inmiddels zijn er zeven Nederlanders positief getest in Tokio. Zes daarvan zaten in hetzelfde vliegtuig naar Japan, onder wie een paar sporters. In het AD zeggen ploegleden dat ze bang zijn dat ze door de crew besmet zijn geraakt. En Epke Zonderland is terug in Nederland. De turner liep een finale plaats mis en kon snel zijn koffers pakken in Japan en naar huis. In Studio Tokio vroeg presentator Henry Schut wat Zonderland morgen gaat doen nu hij gestopt is als topsporter. Ja, nou ja, wat dat betreft met de kids met bed in het zwembad, denk ik. Ja. <laughs> Heerlijk. Heb jij nog ideeën erover, Linda? Nou, waar ik ook wel heel erg naar uitkijk is... Eh, we hebben de afgelopen maanden natuurlijk afgezonderd geslapen... omdat hè, voor de kinderen dat, eh, dat even zijn rust kon pakken... dus dat hij eindelijk weer eens naast me ligt. Midden in de nacht. <laughs> het klinkt zo simpel, hè? ja. ja. Voor de Nederlandse ploeg was het trouwens niet echt een mooie derde Olympische dag. Veel Nederlandse sporters hadden enorm veel pech. Zo vloog mountainbiker Mathieu van der Poel over de kop met zijn fiets... en knalde BMX'er Nick Kimman tegen een scheidsrechter aan die het parcours overstak. Het weer vannacht is het droog. Morgen begint zonnig, maar in de middag opnieuw kans op regen. Het wordt ietsje koeler, 21 tot 23 graden. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.